11 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Minister van der Steur vindt dat geweld en agressie geen oplossing zijn voor de problemen in het dorp Oranje. Hij reageerde op het overleg van staatssecretaris Dijkhoff in die plaats. Dijkhoff kondigde aan dat er in het dorpje nog eens 700 vluchtelingen bijkomen en werd door boze inwoners belaagd. Oppositiepartij CDA vindt de uitbreiding onbestaanbaar. Volgens de ChristenUnie zijn de inwoners van Oranje geschoffeerd. De politie heeft vijf mensen opgepakt voor de DDoS-aanval op Ziggo in augustus. Daardoor hadden miljoenen mensen dagenlang geen of nauwelijks internet. De verdachten zijn tussen de 14 en 21 jaar oud. Ze komen uit Berkelland, Lochem, Den Helder, Schorel en Vinkeveen. De jongens wonen nog bij hun ouders. Daar zijn computers, mobiele telefoons, externe harde schijven en USB-sticks in beslag genomen. Commissaris van de Koning Johan Remkes dreigt de gemeente Bloemendaal op te heffen als er niet gauw orde op zaken wordt gesteld. Het bestuur van het Noord-Hollandse Villadorp is al jaren verwikkeld in hoogoplopende ruzies. Begin deze maand stelde Remkes burgemeester Snijders van buurgemeente Haarlem aan als interim burgemeester. Als ook Snijders er niet in slaagt rust te scheppen in de chaos, dan is het tijd voor bestuurlijke herindeling, vindt Remkes. Het afgelopen jaar zijn al twee burgemeesters opgestapt in Bloemendaal. Prinses Mabel vindt dat Nederland kindbruiden niet moet weigeren. Meisjes moeten niet achterblijven in vluchtelingenkampen omdat ze dan geen onderwijs krijgen en slachtoffer worden van seksueel geweld. Mabel zei dat in de ochtend op Radio 1. Gisteren ging de Eerste Kamer akkoord met een wet waarin staat dat Nederland kindhuwelijken niet meer erkent. Het probleem is actueel door de komst van vluchtelingen van wie sommigen met een kind zijn getrouwd. Het weer vanochtend droog en af en toe zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 15, 16 of 17 graden. Morgen bewolkt en een bui en een graad of 15. Dit was het NZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad zijn er problemen bij Dordrecht op de N3 Dordrecht-Papendrecht.